Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsrijders in het noorden van Irak. De raad kwam in spoedzitting bijeen op verzoek van Frankrijk. De Veiligheidsraad vraagt de internationale gemeenschap om de Iraakse regering en burgers te helpen. De voorzitter van de raad zei dat er alles aan gedaan moet worden om het lijden van de getroffen burgers te verzachten. Het ebola-virus in West-Afrika is mogelijk opgedoken in Benin. De minister van Volksgezondheid zei op televisie dat een Nigeriaanse man met de verschijnselen van ebola in het ziekenhuis is opgenomen. Het is nog niet duidelijk of hij inderdaad is besmet. Volgens persbureau Reuters ontstond na de mededeling paniek onder de bevolking van Benin. Er wordt voedsel gehamsterd. Veel mensen zeggen dat ze geen eten meer kopen bij straattentjes om besmetting met ebola te voorkomen. In Scheveningen is een meisje van zes zwaar gewond geraakt toen ze van het havenhoofd viel. Ze reed met haar fiets op een van de havenhoofden toen ze door nog onbekende oorzaak naar beneden viel en zeven meter lager op de rotsblokken terecht kwam. De brandweer en de KNRM haalden haar naar boven. Ze ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. In Amsterdam is Christina Deutekom overleden. Ze was een van Nederlands grootste sopranen. Deutekom kreeg belangrijke prijzen, onder meer voor haar uitvoering van Koningin der Nacht uit Die Zauberfleuten van Mozart. Ze zong die rol bij haar debuut in Amsterdam in 1963 en later ook in de Metropolitan Opera in New York en de Scala in Milaan. Deutekom maakte zaterdag een ongelukkige val, raakte in een coma en overleed in het vuurziekenhuis. Ze was 82 jaar. Het weer nog vannacht droog en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag eerst zon, maar vanuit het zuidwesten buien.